Jan van der Putten met het NOS Journaal. Supermarktketen Aldi haalt in Duitsland alle eieren uit de winkel. Eerder besloot Aldi alleen eieren van besmette bedrijven te weren. Maar nu gaat de Duitse supermarkt een stap verder. Bij nieuwe leveranties van eieren moet eerst door laboratoriumonderzoek worden aangetoond... dat er geen luizenbestrijdingsmiddel fipronil in zit, zegt Aldi in Duitsland. De spanning tussen China en India over het grensgebied in de Himalaya loopt op. China beschuldigt India ervan dat het grote aantallen militairen naar de grens stuurt. India spreekt dat tegen. De ruzie gaat over de werkzaamheden aan een weg. China wil praten over het conflict als India eerst zijn troepen terugtrekt. De spanningen in het berggebied lopen geregeld op. De stroomvoorziening in Europa loopt gevaar door een beveiligingslek in zonnepanelen. Een beveiligingsbedrijf waarschuwt in de Volkskrant dat de omvormers makkelijk gehackt kunnen worden. Dat zijn kastjes die de opgewekte elektriciteit terugleveren aan het stroomnet. Via die kastjes kunnen hackers de zonnepanelen op afstand uitzetten. Als dat bij alle panelen tegelijk gebeurt, verliest Europa in één klap de stroomvoorziening van miljoenen huishoudens. In tien jaar tijd is de aardbeienproductie in Nederland met bijna de helft gestegen. In 2006 werd er bijna 40 miljoen kilo geproduceerd. In 2016 was dat tegen de 60 miljoen, meldt het CBS. Het aantal aardbeientelers is juist fors afgenomen, maar per bedrijf worden er dus veel meer aardbeien geproduceerd. Bijna 3 miljoen mensen zagen gisteren de Oranje Vrouwen de halve finale van het EK voetbal winnen van Engeland. Nog niet eerder keken zoveel mensen tegelijk naar de verrichtingen van het vrouwenteam. Nederland won de wedstrijd tegen Engeland met 3-0. Zondag speelt Nederland de finale van het EK tegen Denemarken. Het weer, enkele buien, maar ook geregeld zon, vrij veel wind en het wordt 20 tot 23 graden. In het weekeinde minder wind, meer zon en ook nog een bui en dan wordt het een graad of 20.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 But you were the one who would hurt me, desert me when I needed you. Yeah, you. You're driving me crazy. What did I do? Choose Je voulais about you. You, you're driving me crazy. What did I do? Baby, what did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the skies of blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you, you were the one who would hurt me, desert me when I needed you, yeah, you. You're You're Driving Me Crazy werd gezongen door Curtis Stiggers. Jawel. Eh, Eva Cassidy, die kent u ook wel. Hè? Die zingt zo prachtig mooi. En eh, ik wil het u niet onthouden. We gaan even de regenboog erbij halen. Somewhere over the rainbow. Maar dan een hele bijzondere vertolking. One more slow song and then we'll get a little jumpy. Oké. Okay. really do. stem die je doet smelten. Dat was eh, Eva Cassidy met haar versie van Somewhere Over the Rainbow. We gaan eventjes genieten van Chicoria. My One and Only Love. ja, altijd een geweldig eh, ensemble om naar te luisteren. Een ensemble van Chicoria was dat. Met eh, het nummer My One and Only Love. Mijn enige liefde, vrij vertaald in het Nederlands. Ja. We gaan eh, naar Creep. En dat wordt bezongen door Karen Souza. look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special you're so very special, but I'm a creep. control. I want a perfect body. I want a perfect soul. Karen Souza was dat met de eh, Creep. En dat eh, schrijf je dan met de C van Cornelis. Dus niet met de K van Karel. Dat is weer een andere Creep, zou ik maar zeggen. You Are the Sunshine of My Life kennen we natuurlijk van Stevie Wonder onder meer. Maar de Manhattan Jazz Quartet, die maakte eh, deze versie van. that's why I bent het zonnetje in mijn leven. Dit zijn de Jazz Crusaders met Promises. Promises. Crusaders met Promises, Promises, oftewel belofte, belofte, belofte. Maar je, doet, je belooft alles, maar dan komt er allemaal niks van terecht. Nou ja, dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. Eh, we gaan eh, snel verder met een lekker stukje muziek. En dat doen we dan eh, dit keer met even spieken, wat ik voor u klaar had staan. Dat is nogal wat. Joe Henderson en Billy Higgins met What's New. Ja, een zangeres die ik eh, ook nog eens draai is Diane Kroll. Eh, die zingt popmuziek, maar ook jazzmuziek. Eh, Art Garfunkel, Art Garfunkel van Simon Garfunkel heeft het ook prachtig gezongen. Let's Fall in Love. En nu gaan we hem beluisteren, gezongen door Diane Kroll. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why it's just a mental, a sentimental alibi. But I adore you Why go on stalling? Love is calling. and I am falling. And why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance. Why be afraid of it? I'll tell you why. <laughs> Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make it good. We might have been meant for each other. To be or not to be, let our hearts discover fall in love?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 Maar dat een andere keer, want we gaan nu verder met eh, The Fool on the Hill. Bezongen door Sergio Mendes en Brazil 66. sees the sun. Sergio Mendes en Brazil 66 met eh, het Beatle-nummer The Fool on the Hill. Ofwel, eh, eh, ja, de, de zwakzinnige op de, op de heuvel. We gaan naar George Benson met een love ballad. altijd zwingende eh, George Benson was dat met eh, A Love Ballad. Eh, kent u Miss Jones en heeft u er ook ontmoet? Dat vraagt Robbie Williams zich af. you met Miss Jones. Someone said as we shook hands. She was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath and all. Oh, I once was scared to death And all at once I own the earth and sky And now I've met Miss Jones And we'll keep on meeting Till we die Miss Jones and I breath and all at once was scared to death and all at once I owned the earth and sky Now I've met Miss Jones and we'll keep on meeting till we die Miss Jones and I Jones and I, Miss Jones and I. is eigenlijk geen weer om het water op te gaan, maar we doen het toch. Samen met Ella Gerald en Ray Charles. Smooth sailing, oftewel uh, ja, rustig, aan, uh, rust, rustig aan zeilen. Gerald, eh, smooth sailing. Ik weet ook niet eh, waarom het over zeilen ging. Want, eh, ik heb er geen zeilboot in, in herkend, luisteraars. Neem me niet kwalijk. <laughs> Maar goed, wie ben ik? Hè? Zo is dat ook. We gaan alweer bijna naar het laatste nummer. Want het wordt zo direct 12 uur. En dan komt het nieuws weer van mij. Ja, dat is just one of those things. DG Bridgewater. Just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights.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 Skittle bit of little little, skittle bit of little little, skittle bit of little little, your little, little, little, little, biscuit, biscuit, biscuit. Just One of Those Things. DG Bridgewater. Met St. Thomas van Sonny Rollins eh, neem ik afscheid van u luisteraars.